4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Sri Lanka zijn zeker 146 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Er worden meer dan 100 mensen nog vermist. Die zijn vermoedelijk meegesleurd in de modderstromen. De leider van de reddingsoperatie verwacht niet dat er nog overlevenden worden gevonden. In Sri Lanka is veel bos gekapt voor thee- en rubberplantages. Door de ontbossing zijn er vaker aardverschuivingen. De burgemeester van Slochteren pleit opnieuw voor een verdere verlaging van de gaswinning. Aanleiding is de nieuwe beving gisteren in het gebied met een kracht van 2,6. De burgemeester vindt dat de discussie in Den Haag over het verder dichtdraaien van de gaskraan te lang duurt. Tot nu toe zijn 15 schademeldingen gedaan na de beving in Slochteren. Een onbekende heeft het graf van de Franse oud-president en leider van het verzet Charles de Gaulle geschonden. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man bij het graf in Colombie-les Deux Églises een kruis omtrapt. De grafschennis gebeurde op de dag dat in Frankrijk het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt geëerd. Utrecht heeft zich in de play-offs voor het Europees voetbal verrassend geplaatst voor de voorronde van de Europa League. Het versloeg in eigen huis AZ met 3-0. Utrecht had de eerste wedstrijd in Alkmaar kansloos met 3-0 verloren. In de verlenging werd niet meer gescoord en Utrecht nam de strafschoppen beter. AZ miste er 2, Utrecht 1. Meteen na afloop bestormden honderden juichende Utrecht-fans het veld. En de Grand Prix van Monaco is gewonnen door Sebastian Vettel. Zijn ploeggenoot Kimi Räikkönen werd tweede en Max Verstappen eindigde als vijfde. En dan het weer. Het is zonnig met 23 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuiden. Landinwaarts kan een regen- of onweersbui ontstaan. Morgen 27 tot 33 graden met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat tussen knooppunt Almere en Huizen 9 kilometer file. De vertraging is daar een half uur en dat komt door de afgesloten A6 dit weekend. Op de A28 is het druk van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 9 kilometer en een kwartier op onthoud. En omdat de A4 dit weekend dicht is staat er file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag.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 En die is al 16 eh, uur aan de gang. Die eh, mooie zonnige zondag van 28 eh, mei. Dit is van Zandvoort. Nog aan dat 5 uur zometeen. Johannes van met het tennis vanaf de glee. En we hebben nog wat sport. En we volgen natuurlijk de ontknoping van uh, ja, de promotiedegradatie duels. Dit is Matt Bianco. Lekker muziek. We hoorden muziek van um, ehm, Manachao Me Gusta in en daarvoor met Bianco. Oftewel Beesja eigenlijk met uh, Have a Minute. We gaan weer over naar de glee, want daar zit eh, in de zon Joop Ja, klopt. Warme zon. Warme zon zelfs. Ja, dat is gelukkig niet zo heet als gisteren. Dat scheelt alweer een pak. Goed, we zijn nog steeds bezig in de wedstrijd eh, TC Zandvoort. Tennisclub Zandvoort tegen Limonius, de kampioen van vorig jaar. En eh, we zijn bij de herendubbels twee singles gebleven. Waarin de eerste heer van het Zandvoort, en dat is dan uh, Tellen Griekspoor... het in de eerste set ontzettend moeilijk had tegen, Niels, nee, tegen Maxime Oton, de Belg. Hij verloor die ook kansloos met 2-6. En hij begon ook die tweede set erg slecht. Werd eh, een keer gebroken, werd nog een keer gebroken. En toen raakte hij bijzonder geïrriteerd, tel een En dat heeft hem waarschijnlijk goed gedaan. Want hij pakt uiteindelijk die tweede set met 6-4. En ze zijn nu in de derde set bezig. En de eerste break voor Griekspoor is alweer aangetekend. Op eh, baan 2 is broertje Kevin bezig. En die, heeft het, eh, tegen, die speelt tegen Niels de Seine, ook een Belg. De zijn, moet ik zeggen, ook een Belg. En ja, dat gaat gelijk op. Eh, 1-1, 2-2, 3-3 tot 6-6. En de tiebreak die verloor Kevin Grieks voor met 8-6. Eh, of 6-8 moet ik nou zeggen. Derde set, tweede set, precies hetzelfde weer gelijk op. En ik ging zojuist weg bij een stand van 4-4. Dus we maken ons daar ook op waarschijnlijk voor een eh, tiebreak. Maar dat zien we zo meteen wel. En dan gaat die partij toch nog wel even een stukje langer duren. Want de heren staan nu al dik uh, anderhalf uur, bijna een uur en drie kwartier op de baan. En eh, er is nog steeds geen beslissing. Dan, en daarna gaan we naar de, de dubbels. En ja, ik ben bang dat we die niet meer bij kunnen nemen, Andor, in deze uitzending. Dat is niet anders. mocht er nog wat te melden zijn, dan weet je me altijd te vinden. Ja, Dankjewel Joop voor nu. En eh, men kan uiteraard eh, eh, komende donderdag alles in de Zandvoortse over deze wedstrijd lezen. Oké, en weet je toevallig, woensdag spelen ze geloof ik weer hè? Nee, zaterdag. Oh, zaterdag. Spelen ze, ja, spelen ze thuis tegen de Lobbelaar. Oké. Dat begint dan om 12 uur. Oké, prima. Dankjewel Joop. En natuurlijk aankomende donderdag in de Zandvoortse helemaal de verslag. Dankjewel. Oké, tot je dienst. dit is een eh, typisch geval van een vlieg. Ocean Color Scene, Up on the Downside. Daarvoor Crowd's Crew van Marda at the River. En die Ocean Color Scene die, eh, zijn nog steeds eh, bij elkaar. En die toeren nog. ze zijn zelfs binnenkort in Europa te zien. Niet in Nederland, maar wel in de, de Mondaca Festival in Spanje. Ze hebben de Hope and Glory Festival in Liverpool. Ze komen in Hull. De Hardwick Live in County Durham. Belfast zijn ze in de Custom House Square. Dus eh, ja, je kan ze gewoon zien live aanschouwen, deze mannen. The Ocean Colors zien dus uit de Down Under uit eh, Australië dus. Goed, dit is Zandvoort op zondag. Eh, het is een heerlijke dag, 28 mei 2017.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 Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know to feel it's right Baby, like this is Shakira, Shakira No fighting, no fighting, no De hips don't lie Die hoorde u voorbij komen in de zinderende zondag van ZFM. En we gaan even naar het eh, weer van onze weergoeroe Lex van Horen. Trouwens 18,4 op dit ogenblik in Zandvoort. Het is vandaag weer zonnig, matige zuidwesten tot westenwind. En het werd eh, ongeveer 23 graden vandaag. Morgen wordt het veel beter, veel zon, matige wind uit het veranderlijke richtingen. Met een maximum van 28 graden. En eh, vanaf dinsdag minder warm en geregeld zon. Wil je meer informatie over het weer? www.meteopagina.nl in the time we were dreaming. Mm-hmm. Show It's confusing. Now the redhead wanna sing to make things clearer.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 Do the right thing. You got to do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. You got to do the right thing. Right about now, the homeboys me count it off as we go low something like this. One, two, three, and in London, I do the right thing. France. in Harlem, Japan, right there, Australia, right there, all Africa, do the right thing. Everybody, everybody. Thing. En daarvoor een uh, eh, vergeten hit van David Tavare met Summer Love.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 In het Tsjechische Racice hebben drie Nederlandse vrouwenboten... licht dubbel 2, dubbel 2, dubbel 4 en 8 een zilveren medaille veroverd. Ilse Paulis en Marieke Keizer pakt het zilver in de lichte dubbel 2. Het gloednieuwe duo rukte dankzij een felle eindsprint op de laatste 500 meter op van de vierde naar de tweede plaats. Paulus is veroverde vorig jaar de Europese en Olympische titel met Maaike Heat. Of ja, Heat heet ze. Heat zette twee maanden geleden een punt achter haar roercarrière... waarna Paulus in Keizer een nieuwe partner vond. Bij de eerste internationale optreden wist het duo de Poolse roeisters Veronika de Rest, brons bij het EK in 2016... en Martina Mikoljazak niet meer te achterhalen. De Britse Catherine Copeland en Emily Craig werden in de slotfase overtuigend gepasseerd. Ook de vrouwen dubbel 4 eist in de racist het zilver voor zich op. Net als op het eh, EK van 2015. De WK van 2015 en de Olympische Spelen van 2016 was de Duitse 4 te sterk voor de Nederlandse boot. Chantal Achterberg, Nicole Beukers, Inge Jansen en Carlien Bouw... grossierden de afgelopen jaren in zilveren medailles. Na de Spelen van Rio namen Olivia van Rooyen en Sophie de Boer... de stoeltjes over van Achterberg en Bouw in. En Duitsland had een geheel nieuwe bemanning naar Racis gestuurd... en ook die bleek een maandje te groot voor het Oranje Kwartet. Lisa Scheenaert en Marloes Oldenburg werden tweede in de dubbel 2... nadat ze halverwege nog op de vijfde plek hadden gelegen. Tot vreugde van de toeschouwers bleef Tsjechië buiten bereik. En van de acht die bij de Spelen van Rio laatste werd in de finale... zijn alleen Lies Rustenburg, en eh, José van Veen, Monica Lans en stuurvrouw Airi Noordover. Met Veronica, uh, Veronique Meester, eh, Carolien eh, Florijn, Kirsten Wilaard, Aletta Joritsma en Imkje Klevering hoefden zij in Racis alleen het superieure Roemenië. Die hadden brons op het spelen voor zich te dulden. Waar de Nederlandse roeisters vier keer zilver in de wacht sleepten... moesten de mannen zich tevreden stellen met één bronzen plak. De mannen acht reinigden in de finale achter het superieure Duitsland... en het zich velverdedigende Polen als derde. De andere drie Nederlandse finalisten eindigden allemaal als laatste... met Boas Meijlink, Kai Hendricks, Michiel Versluis... Roei, eh, Roel Braas, Tone Wieten, Robert Luken, Ruben Knap, Björn van den Ende... en stuurman Diederik van Engelenburg zaten er ten opzichte van Rio... de drie nieuwe namen in de boot. Op de WK 2015 en de Olympische Spelen van 2016... Eh, werden Duitsland en Nederland tweede en derde achter de Britten. De vrouwenacht hoefde zich niet te kwalificeren vanwege het gering aantal inschrijvingen vaart deze boot in Tsjechië automatisch de finale. Dan gaan we nog even mountainbiken, want Mathieu van der Poel is tijdens de wereldbekerwedstrijd een mountainbiken in het Duitsland. Oh, ik heb, eh, even kijken, hebben wij, eh, volgens mij hebben wij in de, in de uitzending eh, niemand minder dan Johannes. Ja, inderdaad, want er zijn uh, eh, sensatie hier op, op de gleed. Eh, de tweede herenpartij, die is fijn zoals de eerste set is gebeurd. 6-7 voor uh, eh, Leimonius, maar eigenlijk het venijn in de staart, was op baan 1. Waar eh, Kevin Keffergries voor de eerste set met 6-2 verloor. De tweede wist te winnen met 6-4. En een heroïsche tijdset in de derde set. En die kon winnend afsluiten met 6-4. Dus het is 2-2 voordat de dubbels gaan beginnen. Oké, dankjewel Joop van Es eh, voor eh, deze update. En we spreken elkaar weer snel. Sorry? We spreken elkaar weer snel. Ja, <laughs> dat okay, zeggen. Hoi. <laughs> Dat was Joop van Goed, we gaan even een plaatje draaien. Want daar moest even van, van bij komen. La Bomba van King Africa. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura Dat was hem weer voor vandaag. Zandvoort op zondag. En volgende week is er eh, weer ruimte op de zender voor eh, Robert Harms en Albert Jan Vos.